Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Cubaanse autoriteiten hebben begonnen. Onder hen zijn tien Cubaanse predikanten en hun partners. Ze waren in de hoofdstad Havana geweest voor een conferentie... en zouden terugkeren naar hun gemeentes in het oosten van het land. De Boeing 737 stortte kort na het opstijgen brandend neer in een veld bij Havana. Drie inzittenden hebben de crash overleefd, maar verkeren nog in levensgevaar. De jongen van 17, die eergisteren zeker negen klasgenoten en een docent doodschoot in Texas, was daarna zeker een kwartier verwikkeld in een vuurgevecht met de politie. Volgens de Amerikaanse autoriteiten in Santa Fe schoot de jongen zeer veel kogels op agenten af voordat hij zich overgaf. Hij had behalve vuurwapens zelfgemaakte explosieven bij zich. Venezuela kiest vandaag een nieuwe president. Hoewel het land in een diepe crisis zit, is het zo goed als zeker dat de zittende president Maduro wordt herkozen. De oppositie boycott de verkiezingen en veel tegenstanders van Maduro zijn uitgesloten van deelname aan de verkiezingen. De VS en de EU erkennen de verkiezingen in Venezuela niet. De bekende Franse filmmaker Luc Besson wordt beschuldigd van verkrachting. Een actrice en model van 27 heeft aangifte tegen hem gedaan. De filmmaker ontkent het misbruik en noemt haar een fantast. Besson is onder meer bekend als regisseur van de actiefilm Leon... en hij produceerde de filmserie Teken met acteur Liam Neeson. In de Amerikaanse staat Washington is een mountainbiker door een puma gedood. Een andere fietser werd gebeten, maar kon de politie waarschuwen die het dier doodschoot. Aanvallen door puma's zijn zeldzaam en komen in de hele VS jaarlijks eens in de vier jaar voor. Het weer, plaatselijk kans op dichte mist, verder veel zon, later ook stapelwolken en in het zuidoosten mogelijk een onweersbui.